Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Onthoofding veroordeeld van een van de twee Japanse gevangenen van de Islamitische Staat. Het Witte Huis lijkt daarmee te bevestigen dat het internetfilmpje waarop de onthoofding wordt gemeld echt is. Al is daar nog geen officiële bevestiging van. Het filmpje is een geluidsopname met een afbeelding van de andere gegijzelde Japanner die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Internationaal is de raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Mariupol scherp veroordeeld. Bij de aanval vanochtend kwamen zeker 29 mensen om. De OVSE noemt het schandelijk en roekeloos. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat Rusland de separatisten nieuwe geavanceerde wapens heeft geleverd. De rebellen ontkenden dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanval, maar zijn wel een grondaanval op Mariupol begonnen. Bij een demonstratie in de Egyptische hoofdstad Cairo is een vrouw doodgeschoten. Volgens de linkse partij die het protest bij het Tahrirplein organiseerde... is ze door de politie gedood met een schot hagel. Het protest in Cairo komt vlak voor een herdenking van de Egyptische opstand... tegen toenmalig president Mubarak en het leger in 2011. In Berlijn is een hoogzwangere vrouw van 19 in brand gestoken en overleden. Ze is ook meerdere malen met een mes gestoken. Wandelaars vonden het slachtoffer gisteren in een stuk bos. De politie heeft twee mannen van 19 opgepakt voor moord. Een van de verdachten is de ex-vriend van de vermoorde vrouw. Voetbal, Heerenveen heeft met 4-1 overtuigend gewonnen van Vitesse. Eredivisie hekkensluiter FC Dordrecht heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. Excelsior is met 1-0 verslagen. Pek Zwolle AZ eindigde vanavond in een gelijkspel. In Zwolle werd het 1-1 en PSV heeft in Leeuwarden met 2-1 gewonnen van Cambuur. Het weer, vannacht valt er op een enkele plaats nog een bui. Verder is het droog. In het oosten kan het door bevriezing van natte weggedeelten nog glad worden.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 I'm not myself lately. I'm foolish. I don't do this. I've been playing myself, baby. I don't the best of me. And baby, you're making a fool of me. You got me and I don't care baby, you got me, you got me, you got me so crazy, baby. anyway. From the tongue just a boy with a broken toy, all lost and coy. Like the curtains of the wall. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Back the curtains of the wall.